4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gibraltar laat de Iraanse olietanker Grace One vertrekken tegen de wil van Amerika. Het schip werd vorige maand aan de ketting gelegd omdat de olie mogelijk bestemd was voor Syrië. Dat is in strijd met de Europese sancties. Maar Iran heeft gegarandeerd dat het schip niet naar Syrië gaat. Daarop gaf Gibraltar het schip donderdag vrij. Een dag later bepaalde een Amerikaanse rechter dat de Grace One in beslag moet worden genomen... vanwege de Amerikaanse sancties tegen Iran. Die bepalen dat dat land helemaal geen olie mag exporteren. Maar volgens Gibraltar gaan de Europese regels boven de Amerikaanse... en kan het schip niet langer worden vastgehouden. Twee terreurverdachten die vorig jaar werden opgepakt speelden airsoft. Dat is een schietsport waarbij men met plastic kogels een veldslag nadoet. Volgens RTL Nieuws houdt de politie er rekening mee dat de twee zo trainden voor een terreuraanslag in Nederland. Ze waren lid van een zevenkoppige terreurcel die vorig jaar september in Arnhem en Weert werd opgerold. Het Openbaar Ministerie bevestigt tegenover de NOS dat de twee airsoft speelden... maar zegt dat dat in de zaak tegen hen geen belangrijke rol speelt. De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging zegt dat airsoft een sport is... die in de verste verte niet lijkt op een aanslag. Op Groenland heeft de brandweer de bosbranden vrijwel onder controle. Het vuur ontstond anderhalve maand geleden in het westen van het eiland. Het blussen gaat moeilijk, omdat de brand ook ondergronds woedt. Het lijkt erop dat de hulp van de Deense brandweer heeft geholpen. Denemarken stuurde tientallen brandweerlieden en veel materieel. Bosbranden komen in het Poolgebied wel eens vaker voor... maar wetenschappers zijn er wel bezorgd over dat dat steeds noordelijker gebeurt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon soms door, maar er kan ook nog een bui ontstaan. Het is een graad of 20.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 Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleed. Now they're younger with the quick view.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 Real nigga. of a bitch, nigga. Now wildin', ready for all the violence. I don't need a nigga jacking that he riding. I got this 450, this shit all up on my hip. I blow that shit, now you ain't Bobby Schmurder hat whip.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 It's fucking. <laughs> treat me good. Give it love, give it love. Give it love in the way that I should. Treat me good, treat me good. Give it love, give it love. Give it love in the way that I should. a chat. Better you come for me, I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I'll let my chat. Better you come. I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I'll let my chat. Better you come for me, I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up, give it up. I'll give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good.